Levi van Eck met het NOS-journaal. Op een vakantiepark in Reserveen in Overijssel is een dode gevonden na een brand in een chalet. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden waarin de overleden persoon is omgekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Aan het begin van de nacht werd de brandweer opgeroepen voor een grote brand in een huisje op het vakantiepark. Ook een auto die vlakbij geparkeerd stond vatte vlam. De politie ziet door heel Nederland een sterke toename van het gebruik van zwaar vuurwerk als explosief. Alleen in Amsterdam werden dit jaar al meer dan 80 incidenten geregistreerd. Dat zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat bijvoorbeeld om illegale cobra's die een krachtige en harde explosie veroorzaken. De explosieven worden geregeld gebruikt door criminelen, bijvoorbeeld bij aanslagen op woningen en winkels. Maar ze worden ook ingezet bij plofkraken. De nieuwe Britse premier Sunak heeft gebeld met de Oekraïense president Zelensky. In het telefoongesprek heeft Sunak zijn steun aan Oekraïne uitgesproken. Ook zei de Britse premier dat hij hoopt Zelensky binnenkort te ontmoeten. Ze vinden allebei dat er blijvend druk op president Poetin moet worden uitgeoefend... met economische sancties tegen Rusland. Volgens Zelensky zullen de banden tussen Oekraïne en het VK sterker worden. Ook nodigde hij Sunak uit voor een bezoek aan Oekraïne. Mark van Bommel is gisternacht in de garage van zijn huis in Antwerpen ontsnapt aan een gewapende overval. De trainer van voetbalclub Antwerp zegt iemand te hebben gezien die hem bedreigde met een pistool en een zaklamp. Daarop reed hij met zijn auto achteruit de garage uit, waarbij hij op een andere auto botste en het alarm afging. Daarna ging de overvaller er vandoor. Het weer, er trekken wolkenvelden over, maar op een enkele bui na in het zuiden is het droog. Het is een graad of 10.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 in every heart There's an answer What will it take to make it real? Leave my soul, my come van Zandvoort, op 106.9 FM. to my senses I offered to walk her home The situation got out of hand I hope you understand It can happen to any one of us Anyone you think of Anyone you want Anyone can hurt someone they love

is it working if we're hurting? There's so much left to lose. Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried, and we gave it our best, but it was enough. Till it's not, till it's not. We got lost in the flood of trying to find us. Maybe we forgot how to love. virginity. No, 1985, high school made me cry, and that ain't crazy. It was the first time I got high on life, sweet grass, good class. Being cool, my teachers always said I would. 心难。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 mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? a one-stop shop for that heart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 gaan Ze draait zich om, we moeten gaan. Kijk in hun ogen en zie er zelf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 today